spoedige start. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan zegt dat de invallen bij de media gisteren niets te maken hebben met het beperken van de persvrijheid. Hij zegt dat de invallen noodzakelijk waren en een antwoord op de smerige praktijken van zijn politieke vijanden. Hij reageert daarmee op de kritiek van de EU. De Europese Commissie zei gisteravond dat de operatie ingaat tegen de waarden van het Europa waar Turkije aan wil deelnemen. Gisteren werden tientallen journalisten opgepakt omdat ze banden zouden hebben met de geestelijke plaatselijke Gulen. De man die in Sydney een aantal mensen in een café gijzelt is een vluchteling uit Iran. Hij is een bekende van de Australische politie. Hij is veroordeeld voor het sturen van haatbrieven aan nabestaanden van Australische militairen... die bij internationale operaties zijn gesneuveld. Ook wordt hij verdacht van een reeks aanrandingen. De Iranier is 49 jaar oud en heeft zichzelf de Arabische eretitel Sheikh gegeven. Hij houdt tussen de 15 en 30 mensen vast. In Sydney is het inmiddels nacht geworden. De gijzeling in een appartementencomplex in Gent is voorbij. De gegijzelde is ongedeerd. Justitie zou drie verdachten hebben aangehouden en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Een zwaar bewapende speciale eenheid van de Belgische politie ging rond de middag het complex binnen. Journalisten zagen even later dat er zeker drie mensen werden weggeleid. De dochter van een veroordeelde Syriëganger is uit huis geplaatst. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming gaat het om een spoedmaatregel die niet zomaar is genomen. De man werd begin deze maand veroordeeld tot drie jaar cel omdat hij heeft meegedaan aan de gewapende strijd in Syrië. Ook had hij anderen opgeroepen om deel te nemen aan de jihad. Zijn vrouw werd vrijgesproken. De raad wil niet zeggen waarom het meisje van een half jaar oud bij haar moeder is weggehaald. Dan nog het weer. Het is vanmiddag en vanavond overwegend droog en 6 tot 8 graden.